Mark Visser met het NOS Journaal. In de Libische hoofdstad de gang tussen opstandelingen en het regeringsleger. Het leger schiet met tanks en heeft scherpschutters ingezet. Journalisten ter plaatse zeggen dat de scherpschutters van gebouw tot gebouw worden opgejaagd. Kolonel Gaddafi heeft de opstandelingen in een radioboodschap ratten genoemd en gezegd dat hij tot het laatste moment in de hoofdstad zal blijven. Westerse leiders hebben hem opgeroepen de macht over te dragen om verder bloedvergieten te voorkomen. Het tv-station Al Jazeera meldt dat de Libische premier en het hoofd van de staatstelevisie zijn uitgeweken naar Tunesië. Frankrijk wil volgende week een conferentie over de toekomst van Libië organiseren. De Britse premier Cameron zei vandaag dat de Libiërs zelf over hun toekomst moeten beslissen. Voorkomen moet worden dat in Libië dezelfde chaos ontstaat als destijds in Irak, zei hij. Israël en Hamas hebben na vijf dagen van beschietingen een staakt het vuren afgesproken. Het gaat om een informele overeenkomst waarbij Hamas belooft militanten te dwingen af te zien van geweld. Het geweld begon donderdag met een aanslag in het zuiden van Israël. Sindsdien bombardeert Israëlische vliegtuigen doelen in de Gazastrook en vuurden Palestijnen vanuit Gaza raketten af op Israël. Het geweld heeft de afgelopen dagen aan tientallen mensen het leven gekost. Nieuwslezer Eva Jinek stapt over van de NOS naar WNL. Bij WNL gaat ze samen met Merel Westrik een nieuw dagelijkse ochtendshow presenteren. Ook krijgt ze een ander de titel Eva op zondag, een talkshow op de zondagochtend. Eva Jinek werkt sinds 2004 bij de NOS en sinds 2008 is ze presentator. Hoofdredacteur NOS Nieuws Gelauf zegt in een reactie dat de NOS een groot talent verliest. en noemt Jinek een exponent van een jonge generatie waar de NOS zich graag mee verbindt. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden wat zon. In het zuiden kan een beetje regen vallen. Temperatuur van 20 graden op de Wadden tot 24 in het oosten. Morgen met 25 graden drukkend warm en dan vooral smiddags en s avonds onweersbuien.